Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump heeft de Iraanse leider rol. Tegen journalisten in het Witte Huis zei hij dat hij met de Iraniërs om de tafel wil wanneer zij maar willen. De laatste tijd liepen de spanningen tussen de VS en Iran hoog op. Trump trok zich terug uit de Iran-deal over beperking van de nucleaire activiteiten van Iran. In een reactie op de uitnodiging van Trump zegt Teheran dat Washington zich eerst weer aan de afspraken van de Iran-deal moet houden. Op Twitter zegt een adviseur van Rouhani dat Washington zijn vijandelijkheden moet staken en respect moet tonen voor het Iraanse volk. De regering van Tajikistan zegt dat de dood van vier fietstoeristen afgelopen weekend een aanslag was door een verboden islamitische partij. Een van de slachtoffers was een Nederlander. De afgelopen dagen werd rekening gehouden met alle scenario's, ook met een ongeluk. Nu wordt dus uitgegaan van een aanslag. Volgens Tajikistan zijn de daders getraind in Iran. De islamitische partij die erachter zou zitten werd in 2015 verboden door de regering van Tajikistan. Sindsdien zijn honderden partijleden en aanhangers opgepakt. Eerder eiste islamitische staat de aanslag op de fietstoeristen op. De bewoners van het zorgcentrum in Breukelen, waar gisteravond brand was, kunnen waarschijnlijk in de loop van de dag weer naar huis. Volgens de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht werd een deel opgevangen bij Universiteit Nijenrode. Twaalf mensen hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in Breukelen is nog niet bekend. In Rotterdam wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de studenten... die anderhalve week geleden gewelddadig werd verkracht. De vrouw raakte zwaar gewond. Volgens de initiatiefnemer gaat het naar omstandigheden goed met haar.